Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte krijgt vrijdag de Nederlandse hulporganisaties op de koffie. Moet wel een pittig bakkie, want die hulporganisaties zijn boos... dat Nederland niet voor een VN-resolutie heeft gestemd. ging over humanitaire hulp en een staakt het vuren in Gaza. Ook Save the Children vindt het onbegrijpelijk. Wij vinden het schandelijk dat wij ons onthouden hebben als land eh, in de VN van stemming over de meest basale principes van humanitaire hulp. En dat zet onze internationale geloofwaardigheid op het spel. We kunnen niet eh, de ene keer eh, dat, dat recht hoog in het vaandel hebben wanneer het ons goed uitkomt. Om aan de andere kant dat uit te sluiten wanneer het ons politiek niet goed uitkomt. Het leven is deze maand minder duur geworden vergeleken met oktober vorig jaar, zegt het CBS. Dat komt doordat de energieprijzen toen heel hoog waren en nu iets minder. In de winkels merken we weerder weinig van dalende prijzen. De prijzen voor eten, drinken en sigaretten zijn bijna 9% hoger dan een jaar geleden. Mensen die bij de gemeente werken en een migratieachtergrond hebben... krijgen vaak te maken met racisme en discriminatie, blijkt uit onderzoek. Van collega's en leidinggevenden krijgen ze opmerkingen als... wat spreek je goed Nederlands of jij bent anders dan de rest... De gemeente Amsterdam wil het anders, al kost het tijd voordat alles goed is, zegt de wethouder. Ik heb geen knop die we kunnen omzetten van morgen is het over. Het is een kwestie van een lange adem. Maar concreet gaan we dus een extern meldpunt instellen... externe vertrouwenspersonen... en natuurlijk het werving- en selectiebeleid nog meer aanscherpen. En baanwielrenner Jeffrey Hoogland is van plan om vanavond heel hard te fietsen. Hij wil een wereldrecord aan diggelen rijden op de 1 kilometer. Wereldrecord nu staat op 56,303 seconden. Dat is flink rap. Uh, heb ik nog nooit echt dicht in de buurt gezeten. Anderhalf seconde op zeeniveau er vanaf. En daarom is hij naar Mexico gevlogen, want daar is een baan die heel hoog ligt. Ja, op hoogte heb je veel minder luchtweerstand, ook minder zuurstof. Maar in principe eh, is dat een zorg voor na de kilometer als ik heel baden adem moet komen. Nou, en of hij genoeg zuurstof heeft om inderdaad geschiedenis te schrijven... dat wordt vanavond duidelijk. Het weer nog in het noorden vanochtend wat buien. Verder overal zo goed als droog en af en toe zelfs een zonnetje. Vanmiddag dan trekt het wel dicht en zijn er meer buien bij max 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. bereidt rijdt het verkeer nog langzaam tussen Blarikum en Muiden over 10 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier. A27 vanuit Almere tussen knooppunt Almere en Eemnes 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Dan de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen Kortehoef en Loenersloot 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N236 van Hilversum naar Weesp tussen Nederhorst en Berg en Driemond 4 kilometer vieren. Het oponthoud is daar bijna een half uur.